Deze cijfers zijn absoluut zorgelijk. Ehm, en we zien, eh, we zien ook in landen om ons heen dat de stijging doorzet we zitten met z'n allen ehm, eh, met hoge vaccinatiegraad landen om ons heen te kijken naar opmars van het virus en eh, grote aantallen die dagelijks gemeld worden. De zwaarst getroffen regio is Zuid-Limburg. De GGD zei vandaag dat er een explosieve toename is van het aantal afspraken in de teststraten. Er zijn twee nieuwe verdachten opgepakt voor de overval op een geldwagen in mei in Amsterdam. Het gaat om een vrouw uit België en een man uit Frankrijk. Bij de overval werd voor tientallen miljoenen aan goud en diamanten meegenomen. Na de overval werden al zes mannen opgepakt. Een zevende werd tijdens de achtervolging door de politie doodgeschoten. Twee zwembadleraren uit Lemmer in Friesland krijgen 60 en 120 uur taakstraf voor de dood van een jongen van 11. Hij verdronk begin vorig jaar tijdens zijn eerste zwemles. Hij werd gevonden op de bodem van het zwembad en overleed later in het ziekenhuis. En het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakke zit deze week in spanning... want daar is het kampioenschap kruukplaatjes bakken. Een oud flakkees koekje en dat eh, bak je in de koekenpan. En als het koekje uit de pan komt, lijkt het op een groot poffertje. Ineke heeft er vandaag genoeg gebakken om ook haar kinderen en kleinkinderen te laten proeven. Mijn kinderen praten geen van vier flakkees. Eh, en toen dacht ik, nou dat gaat dus al eh, binnen eh, het gezin verloren. Dus die krukplaatjes die moeten niet verloren gaan. Veel spanning voor de deelnemers. Morgen kunnen de koekjes nog ingeleverd worden. Daarna is het aan de jury om de beste krukplaatjesbakker te kiezen. Het weer, het is droog. Komende nacht kan het in het zuidoosten licht vriezen. Morgen in het noorden wat wolken, maar ook regen. Op andere plekken droog en zonnig.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 Zo'n 560 patiënten kunnen niet worden behandeld. Twee zwemleraren van een zwembad in Lemmer hebben 60 en 120 uur taakstraf gekregen... voor hun betrokkenheid bij de verdrinking van een jongetje van 11. Hij verdronk vorig jaar februari tijdens zijn eerste zwemles. Volgens de rechter is bewezen dat de begeleiders niet goed genoeg toezicht hebben gehouden. En voor de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord... in mei zijn een vrouw van 20 uit België en een man van 44 uit Parijs opgepakt...